De containers met het afval staan nu op vrachtwagens bij het station van Dannenberg. Op een kruispunt daar vlakbij blokkeren actievoerders van Greenpeace de route. Ze hebben zichzelf aan een vrachtwagen vastgeketend. Politieagenten probeerden tevergeefs om hen los te maken. Twintig kilometer verderop blokkeren duizenden demonstranten de toegang tot het einddoel, de opslagplaats voor nucleair afval bij Gorleben. In het Duitse parlement wordt woensdag gedebatteerd over de acties. Verwacht wordt dat met name de Groenen zich moeten verdedigen, omdat zij tot de blokkades hebben opgeroepen. Een van de leiders van de Argentijnse junta is overleden. Generaal Emilio Massera was een van de drie leiders achter de staatsgreep in 1976... die het begin was van de vuile oorlog onder leiding van generaal Videla. Massera stond aan het hoofd van de marine en had de leiding over de ESMA... het opleidingscentrum van de marine... waar duizenden politieke tegenstanders van het bewind werden vastgehouden, gemarteld en vermoord. Van de 5000 gevangenen hebben er maar 100 het overleefd. In 1985 werd Massera veroordeeld tot levenslang, maar in 1990 kreeg hij gratie. Die gratieverlening werd in 2007 ongeldig verklaard en Massera werd onder huisarrest geplaatst. Hij was toen al handelingsonbekwaam verklaard na een hersenbloeding. Emilio Massera was 85 jaar. De ACO Literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Zo heeft juryvoorzitter Femke Halsema bekendgemaakt in het Museum in Haarlem. Halsema noemde Congo een meenslepend geschiedwerk. Het boek is volgens de jury een knap gecomponeerd verhaal over slavernij en kolonialisme, veerkracht en overleven. De Belg van Rijbroek won met Congo onlangs ook de Libris Geschiedenisprijs. Aan de ACO Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het weer in het midden en zuiden is het bewolkt en valt er regen. Er staat een stevige oostelijke wind. Overdag geleidelijk droger. Met maxima rond 8 graden en veel wind is het dan waterkoud.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 Her laugh, her laugh. She hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her. Girl, you're amazing. Just the way you are. Yeah! Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 ZFM.